Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat het staakt het vuren in Gaza overeind blijft. Gisteren werden twee Israëlische militairen gedood. Daarna waren er bombardementen en beschietingen. Volgens Israëlische media heeft premier Netanyahu gezegd dat het daarmee klaar is. Je hoort verslaggever Sander van Hoorn. Heeft Amerika druk uitgeoefend? Is het dat de Israëlische bevolking de oorlog ook wel moe is? De druk van de andere kant was er namelijk ook. Radicale ministers die zeiden laten we dit aangrijpen om juist die oorlog weer te hervatten. Nou ja, zij lijken dus geen gelijk te krijgen, maar dat staakt het vuren. Ja, dat heeft echt wel serieus onder druk gestaan. Maar het is er dus nog wel. Of dat ook betekent dat er vandaag hulpgoederen Gaza in kunnen, is niet duidelijk. Bij RTL was gisteravond een debat tussen de lijsttrekkers van zes partijen. VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, JA21 en de SP. Het ging er af en toe fel aan toe. En dat komt door de peilingen, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. We zagen een stijgend D66 in de peilingen. We zagen andere partijen wat eh, stagneren. En dus moet er iets gebeuren. En dat zie je dus ook in het debat. Vooral over zorg en migratie waren de lijsttrekkers fel. Op het vliegveld van Hongkong is een vrachtvliegtuig van de baan geschoten. Het toestel kwam in zee terecht, de bemanning kon worden gered. Wel zijn twee andere mensen omgekomen bij de crash. Het zou gaan om medewerkers van het vliegveld die in een auto zaten... die door het vliegtuig werd geraakt en meegesleurd. Max Verstappen heeft een lekker weekend achter de rug. In de Grand Prix van Amerika waren twee keer punten te verdienen. De korte sprintrace won hij al en gisteravond was de echte wedstrijd. Verstappen mocht vooraan starten, was te zien bij Viaplay. Links in beeld Max Verstappen. Rechts in beeld Lando Norris. Wie is het beste weg met die Ferrari op rood erachter? We zijn vertrokken richting bocht 1 en een geweldige start weer van Verstappen. Na die snelle start kwam hij ook nergens meer in de problemen. Verstappen won dus. Zijn belangrijkste concurrenten werden tweede en vijfde. Hij loopt dus weer iets in in de stand van het WK. En het weer nog. Vanochtend regen. Daarna is het een tijdje droog. Maar vanaf halverwege de middag trekken er weer buien over. Vanavond kan daar ook onweer bij zitten. Het wordt max 15 tot 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio valt het nog mee met de drukte op de wegen. Alhoewel is er wel een ongeluk gebeurd met drie personenauto's op de A5.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 Het grootste deel zou dan in Russische handen komen. De politiek krijgt van 60% van de Nederlanders een onvoldoende, blijkt uit SCP-onderzoek. Mensen ergeren zich aan onderling geruzie, terwijl problemen blijven liggen. In Marokko trekt volgend jaar veel meer geld uit voor zorg en onderwijs, meldt de regering. Daarmee komt Marokko tegemoet aan de eisen van jongeren die de afgelopen weken demonstreren. Het weer, eerst regen, later droog en wat zon, maar dan weer buien, mogelijk met onweer. Aan zee staat er vrij veel wind en het wordt 15 tot 18 graden.